Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het hoofd van de Russische marine heeft een ontmoeting gehad met bemanningsleden van het gezonken schip Moskva, meldt staatspersbureau TAS. Er zijn beelden van de ontmoeting, al is niet duidelijk of deze mensen echt aan boord van het vlaggenschip waren. De Moskva zonk donderdag, volgens de Russen na een brand. Het Oekraïense leger zegt dat de Moskva met raketten is geraakt. Rusland zei eerder dat alle 500 opvarenden van boord zijn gehaald. Nederlandse militaire voertuigen die onderweg zijn naar Slowakije zijn vanmiddag op elkaar gebotst. Dat gebeurde in het zuiden van Tsjechië. Er zijn geen gewonden, wel is er blikschade. De voorste van de vijf voertuigen moest plotseling remmen en dat veroorzaakte een kettingbotsing. Er waren geen raketlanceersystemen bij het ongeluk betrokken. Volgens Defensie zijn er dan ook geen gevolgen voor de geplande inzet. Zo'n 150 militairen zijn onderweg naar Slowakije om een deel van de NAVO-oostflank te beschermen. Voor de kust van Libië is een migrantenboot gekapseist. Waarschijnlijk zijn er tientallen mensen om het leven gekomen, zegt een migratieorganisatie van de VN. De boot en zes lichamen zijn geborgen, 29 anderen worden vermist en zijn waarschijnlijk ook overleden. De oorzaak van het kapseizen is niet bekend. Migranten proberen vaak via Libië de Middellandse Zee over te steken richting Europa. Dit jaar alleen kwamen 476 migranten om op deze route. Een paar honderd mensen hebben vanmiddag in Rotterdam meegelopen met een steunmanifestatie voor de gedupeerden van de toeslagenaffaire. Ondanks toezeggingen van het kabinet wachten gedupeerden nog steeds op compensatie en hebben ze vaak hoge schulden. Rutte schiet op stond op veel protestborden. De deelnemers vroegen ook aandacht voor de honderden kinderen die als gevolg van de toeslagenaffaire uit huis zijn geplaatst en nog steeds niet terug zijn bij hun ouders.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 En ik weet, we moeten praten maar daar ben ik niet zo van. Stel het steeds weer uit tot later, tot het echt niet anders kan. Ik verzamel al mijn moed, kan er niet meer to blame to think I'm in the bathroom looking at me Facing the mirror is all I need When until the reaper takes my life Never gonna get me out alive I will live a thousand million lives My patience is waning Is this entertaining? My patience is waning Is this entertaining? Thank you. du bonheur. Tu verras ceux de la joie. Les pleurs et les sauts humaines, Et tu défieras papa et puis tout le reste. Tu verras ceux du bonheur. Tu verras ce de la joie. Et puis pour de vrai, tu t'en iras. Mais s'il te plaît, nous abandonne pas, non je sais, ton amour viendra. Quand il sera temps de les faire, toi aussi t'en auras. Tu verras, c'est que du bonheur. Tu verras, c'est de la joie. Y'a les couches, à les odeurs. Y'a les pipis, les caca et puis tout le reste. Puis y aura papy, y aura mamie. Si on est en vie, on gardera le type. Puis on fera caca et puis on fera pipi.